Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij Helder Hemel. Het is vandaag 5 september 2013. En dit is aflevering 177 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom, het is weer tijd voor Donderslag. En ik ben er natuurlijk vandaag, vanmiddag, van thee tot bier het is vandaag een prachtige nazomerdag, dus mooi weer om donderslag te beluisteren op het terras. En eh, ik zou zeggen, zoek het terras op met gratis internetverbinding, de zogenaamde wifi en luister via telefoon of iPad. En dan ga ik eh, twee uur lang mooie muziek voor je maken vandaag ben ik weer eh, met een eh, concertagenda. En in deze donderslag natuurlijk ook voor jullie weer veel muziek. En ook nieuwe muziek eh, komt er langs. En het allemaal van thee tot bier. En vandaag weer een nieuwe donderdisc. En die komt in het tweede uur van donderslag langs. En in het openingsuur heb je hem al aangekondigd kunnen horen. En je hebt hem toen kunnen beluisteren. En natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Robert K. weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat tips geven eh, over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En ook eh, vandaag is onze vaste donderslag columnist weer. Dat is natuurlijk Theo Friet en hij is met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt in Griekenland een relatie te hebben met een heilige zwangere zwerfpoes. Het is een gerucht, hè? hoe het allemaal precies in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar dat hoor je straks om half drie, want dan gaat uh, Theo Verriet het jullie allemaal vertellen. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. Deze keer weer de donderdisc van vorige week. En dat was Eminem met Berserk. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhyme's on a red hat. looking pale. Well, that's my picnic. About to go ham. Yeah, bitch, shout out to Picnic. Let's bring it back to that vintage slim bitch. The order MC in mixed with the Vinci and MC Rin. And I don't mean Slim Peace friend. Bitch. Been public enemy since you bought PE was Jim. Bitch. Kick shoes off. Let your head out. All night long. Blow your beard out. Just weird out. All night long. We gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been today. that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. That shave of cologne that made him just faint. Plus, I showed up with a coat fresher and wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, Bob. I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock. Bob with the bob. Dang, dang. Pow, pow, pow, pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Got your girl blowing up a pow, slow it down, throwing the town to the town, town. Throw it down, I don't know how, how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's to the haters. So break the pace up like crazy. Let yourself go, let yourself go bucket before we kick the bucket. Life's too short to not cover love. Mother's pie for this cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Far as hard drugs are, though that's the past, but I done get enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Girl, no. Oh, Marshall Mathers, get out of the body now. Get the bar so leathered tangos and call heartless goes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, man. You bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. <laughs> word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl. This is urgent. Unless you got toe Take your shoes off. Let your head out. All night long. Blow your beard out. Just get out and All night long, We're going to rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the haters. When they be made just like cake, better let yourself out, let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Everybody, everybody. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the haters. Break the bass up like crazy. And let yourself go. Let yourself go. Say bucket before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Everybody, everybody. Ja, dat is traditie om even de donderdisc van vorige week te draaien. Uh, we gaan naar heel mooi werk uh, van een band uit België. En die luistert naar de naam Blues Bones. En van hun laatste cd is dit The Witch Doctor. Zo, het is weer even na tweeën en dan is het weer gebruikelijk dat ik even bel met Studio 17. Alwaar Rob Rikaar, dat rijmt, uh, klaar zit eh, voor de tips van de sluivers en zijn fabuleuze platenkeuze. U hoort hem op de achtergrond al, want volgens mij zit hij nog te ontbijten, of te, nou ontbijten, te lunchen. Nee, nee, te Nee, nee. Ik, ik, loop klaar te zitten. Oh, je loopt klaar te zitten, oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, kan dat nou omdat het een paar dagen iets kouder was? Ik weet niet waarom. Eh. Nou, dinsdag was het natuurlijk eh, vrij cool. En, of eh, maandag was het vrij cool met, met wind en alles. En ja, het is nou weer prachtig weer. Maar ja, je loopt er zo op als je even niet uitkijkt, hè? Je, stop, je, je, steekt je kop even boven het maaiveld uit. Er komt een windje overheen, een koud windje. En je bent verkouden. Ja, zou maar spelen. Wat een slap gaan we heel allemaal. Maar goed, ik bel even de platenkeuze. Oh, heb je, heb je tips? Tips? Ja, tips. Hoe doe je? Nou, je doet toch altijd een tipje van de sluier? Oh, ik kan wel zeggen, want ik zeg toch gewoon welke plaats het is. Nee, dat doe je om half eh, bier, hè? Aha. Moet ik... je dat nou allemaal weer gaan vertellen? Ja, soms wel. Ik was het afgelopen weekend in Scheveningen. Ja? Ik was het afgelopen weekend in Scheveningen. Oké. En eh, daar liep ik eh, onder, onder daar moest ik iemand ophalen van het Nederlands kampioenschap beachvolleybal. En was dat, uh, was dat er weer? Dat was, ja. dat ja, weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. En eh, toen, eh, toen heb ik wat foto's gemaakt in de haven van Scheveningen. Dus ja, mooie foto's zeker geworden, ja, of niet? Ja, en de, ik zag ook dat er nog andere mensen waren. En bootjes lagen. Nou, ik vertel niet meer. Dat is wel genoeg tip. Je zag andere mensen met bootjes? Ja. In de haven van Scheveningen? Ja. Beachvolleybal? Ja. kampioenschappen? Heel weekend? Eh, dat zijn de tips. Ja. En dan moeten mensen daarmee eh, googlen om te raden wat de platenkeuze is. <laughs> Ja. Nou, hebben we het over een band? Eh, nee. Een zangeres? Nee. Een zanger? Nee. Orkest? Ja. uit Europa? Ja. Mooi. Dat is genoeg. Is dat genoeg? Ja, ik wou nog even weten wat voor talig eh, dat eh, orkest was. Wat, wat, wat, voor taal, wat voor het orkest speelt. <laughs> ja, ja. Maar ja, als het instrumentaal is, dan weet ik het ook niet. nou, goed, goed, goed. Eh, maar het zou, als gezongen zou worden, wat er niet wordt, <laughs> dat zou het Engels zijn. Oké. Engels, niet Brits. Engels. Ja, dat, uh, ja, dat weet ik niet hoor, wat het verschil is. Hetzelfde. Nee, als je zegt Brits kan het wel zijn, Schots of Engels. Engels. Of Noord-Iers. Nou, eh, moet je luisteren. Dan eh, wordt het nu voor mij tijd om een plaatje te gaan draaien. Dat moet eh, doen. En ehm, ik weet niet, heb je de nieuwe single van Paul McCartney al gehoord? Nee joh, hoe kan dat nou? Maakt hij nog muziek dan? Ja, zeker. Hij heeft net een nieuwe single uit. die is vorige week uitgekomen. En die heb ik al gedraaid afgelopen zaterdag in mijn shows, morgens. die single die heet New. Oh. En het... Eh, en, <laughs> ja. Wat een originele titel. Ja, goed hè. En ehm, in oktober komt zijn hele album uit. Zijn gehele nieuwe album. En dat heet ook Nieuw. Ja. En die wil, ik, eh, die wil ik voor jou verdraaien. Dan ik ben heel benieuwd. Kun je eens even luisteren. Ja, dat, eh, ik vind het wel weer een mooie muziek oh. wat, wat Paul nu weer op de plaat zet. Dus, daar gaan we naar luisteren. En dan spreek ik jou straks om half bier. Ja. Oké, tot zo, tot de platenkeuze. Ja. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we searching for a you give a lot, that we renew. We can do what we want, we can live as we choose. You see, there's no guarantee, we got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't what I could do, then we as you. choose. You see, there's no guarantee. We've got nothing what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were. van Paul McCartney en die heet ook een nieuw. Uh, eh, Nona Hendricks, eh, die heeft uh, een, een, donderdisc geleverd al een aantal maanden geleden. En die heet When Love Goes to War. Oh, oh, Religion has a finger got it on the trigger of a gun. Religion isn't anger. Well, it's a killer in the hands of some. Everywhere I look, there's a pusher pushing God's on me. In our hearts, in our minds, on TV and online. And it's killing me. Believing was a drug, now it has become a drug. religion had its day. Now religion has. your wings, find that En nu is het tijd voor de earring van hun laatste album Tits and Ash. Dit nummer heet This Love. En dat allemaal op Radio 501 in donderslag. En het is 5 september deze dag. Mooi weer hè? This love's a killer, it's gonna kill us both. Funny how we cling to the overdose. You close your eyes and say it's me. The one you want to believe. This love's a killer, it's gonna kill us both. Like lightning strikes unexposed, pure as electricity. It makes me feel like vraagt, ja, waar komen ze, eh, waar die titel vandaan? Hoe komen ze aan die titel? Nou, als je aan een Amerikaan vraagt, everything well, dan zeggen ze vaak, yes, it's tits and ass. Dit is uit Dordrecht, eh, Charlie Kroets en de Lost Soul. En het nummer dat ik hier heb van de laatste cd heet Baby's Trail. steps that slip away under the pale moonlight. Honey, honey, honey, bound for glory days. Reach for my strong hand, look for the hidden signs. We will find our way. Ain't no devilish cold wind blowing, we can reach that graceful show. We'll seek for merciful shelter. We're hid fear of felt darkest weight of life that will be homeward bound. Let's follow a traveling heart's girl beyond this dreary, God-forsaken town. Baby, baby, baby, leave with me tonight. nonsense, we will find our way. Another day, another dawn, no road lies ahead. Taking back the time we've lost, space and time we never had. Across the water, it comes to me, there's a place where we belong. Let's cut right to the chase, girl. We're going home. with me tonight. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Nu op Radio 501. Blablablog. Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 5 september 2013. Hoe is het nu met Griekenland? 6. Herman de Blijker doet het, Gordon Ramsay doet het, zelfs de rijdende rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan, dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland, dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Ik ben terug in Stupa op de Peloponnesos. De kat is hier zo'n beetje de heilige koe. Ze zijn overal en nergens wordt ze een strobreedte in de weg gelegd. Als je een hapje zit te eten, kijken minstens drie paar hongerige kattenogen je smekend aan. Als dat niet helpt, zetten de slimme beesten grove geschut in. Dan wordt een o zo knuffelbare kitten op de lege stoel naast je gedirigeerd. Blijf dan nog maar eens onverstoorbaar verder eten. Toen we onze koffers nog maar net uitgepakt hadden, werden we op het terras van ons appartement welkom geheten door een zwangere poes. Ze neusde even, streek langs mijn been en knorde luid en tevreden. Daarmee verdiende ze een plakje kaas. Poes ging daarna lekker lang uit liggen De dag erna zorgden we dat we plakjes kipfilet in huis hadden. Poes knorde nog harder en zou het liefst met ons meegegaan zijn naar het strand. Daarna haalden we wiskasbrokjes naar huis, maar die wil ze inmiddels al niet meer, omdat ze de Shiba veel lekkerder vindt. Poes ligt nu uit de buiken op de bank. Dat bevalt haar wel, lekker koel en lekker zacht wij willen eigenlijk wel ergens een biertje gaan drinken. Maar ja, de heilige poezen. Hebben we niet nog iets in de koelkast, As? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internetradio. Dat was de blablablog van Theo Verriet. En dan nu weer muziek. Hier is Sandra van Nieuwland met haar top 40 hit Hunter. En die staat op plaats 19. passions bound of the wall. Eh, plaats 19 in de top 40 op dit moment. En eh, ja, de volgende band die ik eh, nu laat passeren, die is alweer een tijdje uit de top 40. En dat is Triggerfinger, maar het nummer is nog steeds ontzettend mooi. Het heet Follow Rivers en het is live opgenomen bij Giel in de studio. Giel van Devara 3FM. Je weet wel, Giel Beelden. I follow Finger, I Follow Rivers. En het origineel, dat klinkt heel anders. Maar dit vind ik wel een hele mooie versie. En dit zijn de kraaien. En het heet Pechvogel. En ze kwamen uit Den Haag. Luister maar eens naar het dialect. Je bent een pechvogel. En dat gaat over de gat in de wereld. Dat noemen zij dus A Hole in the, the World. Eagles. Van hun eh, laatste nieuwe cd. waren de Beatles met Paperback Writer en dat is alleen als single uitgebracht en later op het album Past Masters Volume 2. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. 501, there's nothing hotter. En we zijn weer ja, we zijn terug bij onze number one station uh, op donderslag. Uh, nee, op de donderdag. Eh, bij donderslag. Dit is I Gotta Be With You van Solomon Burke en De Dijk. En dat allemaal op Radio 501. Every morning, every evening, every night, and every day. If I was here. And tomorrow, tomorrow would just be the same. time. here. plaat voor je hoofd eh, van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Better Man van Stiet. En Arwin Tomega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen.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 Het enige echte authentieke Italiaanse restaurant staat al jaren bekend vanwege de vele specialiteiten uit Italië en Sardinië. De dagelijks verse producten zorgen voor een smaaksensatie waar de ware Italiaanse keuken bekend om staat. Zeven dagen per week ben je van harte welkom om de vriendelijke en gezellige sfeer te ervaren en de prachtige gerechten te proeven. Zoals de versgemaakte pasta's en de overheerlijke vleesgerechten. Ook voor catering staat Portofino garant voor de hoogste kwaliteit. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Bezoek de website www.portofino-horen.nl of kom langs op het Nieuwland 24 in Horen. Portofino, een stukje Italië in Horen. Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Braat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.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 Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. gw Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. your love to me. got me back. Your love for me's got to be real. Boy, you know just how I feel. A love for real, not fade away. gelijk lijkt wel een eh, ventilator, eh, zo snel als het allemaal gaat vandaag. Eh, we zijn alweer begonnen aan de tweede uur van donderslag. ik ben er ook op deze zomerse natuurlijk weer tot bieruur. En voor alle luisteraars die net inschakelen, je luistert naar Radio 5 Lijn Donderslag van 5 september 2013. En het is donderslag aflevering 177 op deze mooie zomerse dag. Ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje van de zon genieten. En natuurlijk dat jullie luisteren naar de donderslag. Maar dat zal wel, want anders hoor je me dit niet vertellen natuurlijk.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 Tot 24 uur vannacht. En er komt echt van alles langs op Radio 501. En daarvoor gaan we even het Radio 501 spoolboekje doornemen. Uh, straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je 2 uur lang Cyril eh, Plumper met zijn reggae-programma High Times. Van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met eh, GW Style. En het eh, programma dat heet Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 uur tot middernacht. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Stevie Nicks, de zangeres van Fleetwood Mac. En zij zong Buddy Holly's Not Fade Away. En die staat op het album Listen To Me, Buddy Holly. En die komt morgen op de markt. De donderdisk eh, die komt er zo aan, maar eerst een plaat van de singer-songwriter Michael Prins. Nee, ik moet zeggen Michael Prins. Het is een Nederlander. Michael Prins en het nummer heet Close To You. didn't change my name for good luck just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling, for you I would truly sing. crazy, babe. I would do just anything just to get close to you. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still I wait in every morning light So until that day is mine So is it me the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they guide you through the night is your vision to be safe and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. Knowing you would walk out. until that day is mine. And then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me when you pass me in the aisle. I still hold a thousand doors for you just to talk to you so I could get close you, and why won't you see me through knowing I would never leave knowing I would never leave so until that day is mine darling I would wait for I would wait for you. I would wait for you. And why won't you see me through? I would wait for you, darling. I would wait for you, my love. And I would wait for you. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501.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 So wake me up. Als dit geen donderdisk is, dan weet ik het niet meer. Hij staat nummer 1 op dit moment in de top 40 in Nederland. Billy Bragg die heeft ook een keer een eh, donderdisk eh, geleverd. En dit nummer is van zijn laatste cd en het heet eh, No One Knows Nothing Anymore uit 2013. Deep down in the underground Atoms spinning round and round Scientists monitor Searching for the holy grail, the particle, or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. What happens when the markets drop If the numbers really don't add up self-proclaimed smartest people in the room and trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no pot of gold to find? Only the blind leading the blind. No one knows nothing. stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountain top, somebody with a skinhead crop is thinking deep thoughts for us all. Serenity is all around. But if you listen, you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be way down? No One Knows Nothing Anymore uit 2013 van zijn laatste cd Tooth and Nail. Dit is uh, Huub van der Lubbe en die heeft het nummer Tot Jij Mijn Liefde Voelt eh, hertaald uit eh, de Dylan song If You Can Feel My Love.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 Ik leid honger, desnoods dorst en kou. Ik struim de straten af voor dag en dauw. is niet dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde stormen razen over open zee. Over de snelweg van de spijt. Er spelen kinderen met een nieuw idee. Zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak jou gelukkig ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer rond de evenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde 501. 501. The heartbeat of internet radio. And keep the car running. The Google Doll. you know which. Ugly people are watching, people pretty. het is inmiddels eh, half bier hier in studio 11. Nou, dan moet het in studio 17 ook half bier zijn. En dat betekent dat we de Vamelense platenkeuze gaan doen met Rob Ricard. Ja. En uh, nou, je hoort hem al door me heen eh, praten. Dus hij is aanwezig, daar ben ik blij om. Te Ja, daar ben, ik, daar ben ik heel... Ja, hallo. Ja. Daar ben ik heel blij mee. hartstikke gezellig. kunnen we eindelijk de platenkeuze gaan doen. Doe maar. Nou, ik ben zeer benieuwd. Hoezo? Ja, een orkest uit Europa. Dat je toch? ze spelen Engelstalig een... Instrumentale Engelstalig? We moeten twee te gaan. Er lag een bootje. Een bootje? In, de haven van Scheveningen. In de haven van Scheveningen, ja. Schrijf je even mee, hè? Ja, die lag er nu nog. Die heet... Die lag er nu nog. Trip Tender. Trip Tender. Ja, ik heb het. Heb je het? Ja, ik heb het opgeschreven. Weet je het nu? Nee. Mijn god, weet je niet? Ken je dat bootje niet? De Trip Tender? Ja? Nee, ik zeg maar niks. Zeg je niks? Nee. Hm. Is dit jouw boot? als hint kunnen geven. Is dat jouw boot? Is of is dat de boot van eh, Radio Caroline of zo? Bijna. Oh. nou, eh, Radio eh, Noordzee niet, want dat was de Meibo 2. Nou, die was het dus wel. Nee, dit is toch de Meibo 2? Ja, maar het was een bevoorradingsbootje. Oh, ja, dat weet ik niet. Dat zei je niet. Je zegt, zegt dat een bootje. Als je dan zegt nou, een klein bootje, klein bootje. Als je dan zegt dat een voor, bevoorradingsbootje, ja, dan ga ik alweer een beetje anders denken natuurlijk. Anders denken, goed zo. Ja, ja en ik heb, nee, maar dus, en daar heeft het dus mee te maken. En die transporteerde de banden van de, van de, ja, vaste land naar de boot toe. En, en, en op eh, elke band vond stond één nummer van eh, een orkest. Ja? Ja. Ja, dat was spannend. ja, nou die gaan we draaien, want het nummer dat heet namelijk... Man of Action. Juist! Ja, ja. Dat, van de tassen op Texel. Van de? tassen op Texel. <laughs> en de ja, vrachtwagens op de weg. <laughs> Ja, 21 stuks morgens achter elkaar. Dat bedoel ik. Ja. En ja, er zit dus een sluitreclame te maken nu voor Action. Action? Ja. Min of Action? Ja. Ja, dat is een reclame, dat is levensgevaarlijk. Ja, ja, ja. Het is een levensbedreigend virus. Eh. oh, dat is... Uh... Action virus. Oké. Dus, dus uh, eh, Man of Action van Les Reed Orchestra? Ja, die gaan we draaien. En het is ook omdat het dan, ehm, om, eh, omdat het dus afgelopen vrijdag was het, eh, nee zaterdag, nee zondag. Ja, wat is het nou? Ja, afgelopen weekend. weekend. <laughs> <laughs> Was het 31 augustus. En dat was 29 jaar geleden. Nou ja, ah, je snapt het allemaal wel hè? Nee, de luisteraar niet hoor. Dat was 29 jaar geleden dat. Toen hield hij op. Toen hield hij op, omdat hij toen eh, van zijn ankers afsloeg oh nee, dat was, uh, dat was eh, eh, Veronica. Ja, nee, Veronica die sloeg los van zijn ja. natuurlijk. Ehm, ja, en de Mebo 2 heeft nog, nog brand aan boord gehad natuurlijk. Maar dat had hier niks mee te maken. <laughs> Bom, bommetje. Ja, bommetje, ja. Ik zou zeggen, start de tune. Ja, en dan ga jij me even heel officieel aankondigen, dat vind ik leuk. Nou, dat kan en, niet. Jawel, dat kan wel. Waar het allemaal vandaan komt zo. Je hebt, dat weet ik dus niet. Jawel, jawel, je hebt drie minuten de tijd om, om die hele tune vol te lullen. Echt? Ja, natuurlijk. Ik, weet helemaal niet uit welk jaar of zo. Ja, kijk... Uh, ik heb het al in uh, begin. ja, ja, ik, heb het al, ik heb het al in 1970 gehoord op, eh, op Radio Noordzee. Toen is hij opgenomen inderdaad. Toen, toen werd hij altijd eh, gedraaid om eh, kwart voor zes, als het goed is. Ja. En dan om zes uur begon de programmering. En een kwartier lang kon je deze tune horen. Ja. Nou, niet een kwartier lang. Jawel, maar, volgens mij wel, nou maar alleen het eerste stukje. Ja. En uh, daar begon die uitzending mee. En eh, dat begon dan om zes uur. Uh, s morgens. En een kwart voor zes begon die tune. Ja. En dan kon je hem daarop afstellen. Wist je van, eh, dat is Radio Noordzee. Dat bedoel ik. Ja, dat had jij nu allemaal moeten vertellen wat ik nu vertel. Ja, jij bent de presentator. Wat is trouwens de tune van Radio 501? Hebben die ook een vaste tune? Dat ik daar s ochtends om half zes op kan afstellen? Nee, we, hebben, we gaan 24 uur door, hè? Oh. Ja, je kan, eh, je hoort uh, Radio Noord, uh, Radio Noord, <laughs> Radio 501, hoor je 24 uur per dag gewoon langskomen. Oh, nee, ja, ik ben nooit zo vroeg op. Dus. Nee, nee, nee, nee. Nee, we, hebben, we schakelen niet met een tune of zo. Nee, we, de non-stop gaat gewoon door. Oké. En je hoort ook ieder uur de plaat voor je hoofd langskomen. Ja, maar die ziet iedere anders. Ja, die is iedere week is die weer anders, ja. Maar de, de, de jingle daarmee niet natuurlijk. maar je hebt geen station call of zo. Heette dat vroeger geloof ik, hè? Een station call, nee. Ik geloof dat het zo heet, ja. Is nee. het allemaal lang geleden? Ben je ook al zo oud? Oh nee, ik heb het allemaal uit de geschiedenisboeken. Oh, heb het uit de boeken. Ik heb het nog allemaal mijn meegeluisterd, hè. Oh nee, daar weet ik allemaal niks van, joh. Uh, ik liep vroeger altijd wel eh, naar, de Noord, naar Noordzee te luisteren, ja. Ik was heel fan van Noordzee. Ik ben veel, ik ben veel jonger. Ik, eh, ik heb het allemaal niet meegemaakt. Dat kan, nee, maar dat geeft niet. Dat maakt niet uit. Oh. Je bent er niet minder om. Daarom zei ik van, dat had jij allemaal moeten zeggen wat ik nu ja, vertelde. Ja, maar je weet het toch ook, joh. <laughs> doe nou, schiet me op, man. Ja, nou, eh, eh, ik, ik, start hem nu en dan kondig... Ik, ik start hem nu en dan kondig jij man. aan. Komt-ie. 1970. Eh, en daar toen van Radio Noordzee. Hier is een Les Orchestra met The Man of Action. Oké, ik spreek je volgende week weer. Is goed. De platenkeuze van Rob Ricard. is de platenkeuze van Rob Ricard. Eh, hij had het over Radio Noordzee en bevooraan is het wat hij zag liggen in Scheveningen. Dus niet de Mebo 2, maar het bevoorraansbootje. Ja, hoe ingewikkeld kan dat zijn? Ja, ik weet het niet. Ik ken het hele schip niet. Ik heb het allemaal uitgelegd. Um, Give Me Shelter dat is een heel mooi nummer van de Rolling Stones. En die draai ik speciaal voor iemand die ik nu in mijn gedachten heb. hoop dat u het heeft kunnen horen. Dit was The Rolling Stones met Kimmy Shelter. Eh, dit is Ben Consol, Soul. En het nummer heet Soul Man. Hij komt uit Frankrijk, zingt Engels. Don't have the Vandaag is het 5 september en hier is natuurlijk weer een nieuwe donderslag een muziekagenda. We zijn eventjes weg geweest, maar de concertagenda of muziekagenda is weer terug. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en er komt hier de agenda. Op vrijdag 13 september kun je naar een nieuwe cd-presentatie van Steed in Paradiso Amsterdam. Steed leverde deze week de plaat voor je hoofd. Zij spelen 13 september in de kleine zaal en de aanvang is 8 uur. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.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 En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Chris Smidder treedt in november op in Nederland en van hem komt de laatste plaat van donderslag, Steel Guitar. girl once told me she dreamed she was pretty and lived in a very cool part of the city. But a man came home every evening at six and begged her to play like till four with some drugstore cowboys and peeking grin. You let it all out, they bring it all back in. I'm still guitar, I'm real guitar. They could put it all together on a steel on a real guitar. Yeah, they put it all together on a steel on a real guitar. So he told his daughter water. tricks and he sure wasn't bashful. He heard Carol play a steel guitar and he said to her, baby, you and me could go far on that steel guitar. On real guitar. Come on, let's put it all together Donderslag op donderdag. Hey, hey, hemel. Donderslag. Yeah. Rogi bedankt. Rogi bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Zo, en nu zien het die staat waarschijnlijk. Dus eh, ja, eh, het is eh, bijna bieruur uur hier op de studioklok. En dan zijn we er bijna met deze donderslag klaar. En dat is aflevering 177. En dan schakelen we straks om 4 uur over naar Studio de Bierkaai. En daar gaat de Radio 5 in de Donderdag gewoon verder. En dat doen we tot spookuur.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 Want het is een heerlijke warme dag vandaag. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. Ga erheen en klik op like. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn hele redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 5 september 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt en de luisteraars op het werk en onderweg rijdend in Nederland of in de file staand. Ook eh, vandaag eh, weer allemaal bedankt voor het luisteren. En na de piepjes schakelen we over naar Gijs Laagsteepje Hoogland. En die bevindt zich momenteel natuurlijk in studio De Bierkaai. En hij is volgens mij helemaal super klaar met de voorbereiding van zijn programma Hoogtijd voor Hoogland. Maar voor we overschakelen, eerst nog even een Klaasje. Klaas ontwikkelde een nieuwe manier van schreeuwen. Dichter bij mensen op het oor en onverwacht en dat als hij achter ze in de bus stond. Hilarisch. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Morgenavond is Blue weer van 10 tot 12 na On The Rocks. En Frank van Engelen is dan jullie gastheer. En dat allemaal vanuit het café, eh, het kantoor van de buurman aan het Koepersplein in Horen. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2.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 Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?